Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet wil de begrotingsregels niet versoepelen... om tegemoet te komen aan de wensen van coalitiepartijen die miljarden kosten. Volgens premier Schoof wil de regering de lasten niet bij latere generaties neerleggen. De premier reageerde op vragen over een voorstel van BBB. Die coalitiepartij vindt het goed om de staatsschuld te laten oplopen. De komende twee weken onderhandelen de coalitiepartijen over de voorjaarsnota. Daarin kunnen ze voorstellen doen om de begroting aan te passen. Het Openbaar Ministerie is sinds vanmiddag afgesloten van het internet vanwege een mogelijk ICT-veiligheidsincident. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM na berichtgeving van NRC. Hoe lang het duurt is onduidelijk. Het OM zegt dat een crisismanagementteam de situatie onderzoekt. Het OM kwam al jaren of al langer met ICT-problemen. Vorig jaar meldde NRC dat het werk van het OM daardoor ernstig wordt bemoeilijkt. De Turkse alpine skier Berkin Usta is omgekomen bij een hotelbrand in een skioord bij de stad Bursa in het noordwesten van het land. Ook zijn vader is daarbij overleden. Ruim 100 brandweermensen probeerden het vuur te blussen, maar konden niet voorkomen dat er doden vielen. Volgens Turkse media is de eigenaar van het hotel aangehouden. Berkin Usta deed in 2022 mee aan de Olympische Spelen in Peking op de slalom en de reuzenslalom. De online muziekwinkel Bax Music heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat meldt de Zeeuwse krant PZC. Het bedrijf uit Zeeland zou enorme schulden hebben. Ook zouden de aandeelhouders een verschil van inzicht hebben... over een plan voor een saneringstraject. Eerder dit jaar werd bekend dat zij een groot conflict hadden... over het wel of niet verkopen van het bedrijf.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 And if you like fish and grits and all the pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah. Now throw. Now throw. hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish and grits and all the pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah. Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish and grits and all the pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah. Now throw your hands in the air. Now throw your hands in the air. Now throw your hands in the air. Now throw your hands in the air. Hands in the air. Hands in the air. Hands in the air. Hands in the air. Hands in the air.